lage prijs goede kwaliteit te leveren. Serum Institute of India is een van de grootste vaccinproducenten ter wereld. De EK-finale tussen Spanje en Italië is gisteren Nederland door bijna 5,2 miljoen mensen bekeken. Een op de drie Nederlanders van zes jaar en ouder zag Spanje met 4-0 winnen van Italië. Na de uitreiking van de beker keken nog bijna 3,9 miljoen mensen. Het weer droog en geregeld zon. Het is vanmiddag ongeveer 22 graden. Morgen vooral in het westen veel bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt dan 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. En op de A16 tussen Rotterdam en Breda.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 De brand begin april was zo zwaar dat alle sporen vernietigd zijn. Dat concludeert de Rotterdamse brandweer. Begin april ontstond de brand in een bedrijfspand. De naastgelegen telefooncentrale van Vodafone raakte ernstig beschadigd toen het vuur oversloeg. Klanten in met name de regio Den Haag en Rotterdam konden dagenlang niet bellen, sms'en en mobiel internetten. Het aantal Nederlandse vakantiegangers is vorig jaar ondanks de economische crisis nauwelijks gedaald. Ruim 80% van de Nederlanders trok erop uit, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal lange vakanties in eigen land nam af, waarschijnlijk door het slechte weer. Het aantal lange buitenlandse vakanties nam toe. Frankrijk is nog altijd vakantieland nummer 1, gevolgd door Duitsland en Spanje. De drie NAVO-militairen die in Afghanistan door een man in een politieuniform zijn doodgeschoten zijn Britten. De gewonde schutter is gearresteerd. Zijn motief is onbekend. De Britten waren bezig met de opleiding van Afghaanse politieagenten. Ze werden doodgeschoten bij een checkpoint in de provincie Helmand. Dit jaar zijn al meer dan twintig buitenlandse militairen door Afghaanse politieagenten of militairen doodgeschoten. In bijna alle gevallen claimde de Taliban de verantwoordelijkheid voor die acties.